Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakcentrale FNV wil op korte termijn verder onderhandelen met de werkgevers en minister Kamp over het pensioenstelsel. Dat kan nu de vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV weer op één lijn zitten. Ze kwamen gisteren bij elkaar om hun oneenigheid over het toekomstig pensioenstelsel bij te leggen. Vooral FNV-bondgenoten lag dwars. De bond was het oneens met het federatiebestuur dat inzette op zekerheid. Volgens vakbondsvoorzitter Jongerius is het gelukt om een compromis te bereiken waarbij en de zekerheid van de pensioenen en de kans op indexatie wordt gewaarborgd. Jongerius zegt dat de bonden nu weer als één blok kunnen onderhandelen met de andere partijen. Wanneer het overleg verder gaat is nog niet bekend. Een delegatie van de Libische opstandelingen heeft in Washington niet de erkenning gekregen waarop ze had gehoopt. De Libische interim-premier Gibril sprak in het Witte Huis met de nationale veiligheidsadviseur van president Obama. Die zei dat de Libische overgangsraad een legitieme en geloofwaardige gesprekspartner is, maar wilde de raad niet erkennen als interimregering. Gibril had daar wel op gehoopt. Erkenning is volgens hem nodig om het moreel van de opstandelingen hoog te houden, om internationale hulp te krijgen en om het regime van Gaddafi verder te isoleren. Een Franse vrouw heeft begin deze week per ongeluk een abortus ondergaan. De 28-jarige vrouw was vier maanden zwanger en ging naar het ziekenhuis in Lille voor een kleine ingreep aan haar baarmoeder. Maar ze werd door een verloskundige in opleiding aangezien voor een andere patiënt, bij wie een overleden foetus moest worden weggehaald. De vrouw kreeg daarom een abortuspil toegediend, waardoor de bevalling op gang kwam en zij haar kind verloor. Volgens het ziekenhuis in Lille was de verloskundige in opleiding vergeten te vragen naar de identiteit van de vrouw. Het weer, het is droog met minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland.